Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. EU-burgers moeten deze zomer weer grotendeels vrij kunnen reizen... met een pas waarop staat wat hun coronastatus is. Dat staat in een plan dat de Europese Commissie morgen presenteert. De pas is bestemd voor mensen die zijn gevaccineerd... negatief zijn getest of onlangs zijn hersteld van corona. EU-landen mogen nog wel aanvullende eisen stellen... zoals een quarantaineplicht voor mensen uit bepaalde gebieden. Bij het tellen van de briefstemmen is gisteren 7 tot 8 procent aan de kant gelegd vanwege vormfouten. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vaak zaten de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop, wat juist niet moet vanwege het stemgeheim. Mogelijk besluit het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag of die stemmen alsnog kunnen worden meegeteld. De coronabeperkingen worden vanaf vandaag iets versoepeld. Ze mogen kinderen tot en met 12 jaar weer naar zwemles... en mogen grote winkels maximaal 50 mensen op afspraak ontvangen. Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen weer beperkt gezamenlijk buiten sporten... met maximaal 4 mensen op anderhalve meter afstand. Consumenten die verlopen reisvouchers hebben... kunnen die vanaf morgen registreren bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Zo kunnen ze aanspraak, aanspraak blijven maken op terugbetaling. Vouchers zijn een jaar geldig. Daarna moeten klanten hun geld terug kunnen krijgen. Maar veel reisorganisaties zeggen dat ze daarvoor te krap bij kas zitten. Ze wachten op het voucherfonds waar de overheid aan werkt. VVV Venlo heeft trainer Hans de Koning ontslagen, meldt de krant De Limburger. De voetbalclub houdt hem verantwoordelijk voor de slechte resultaten. De laatste zeven wedstrijden in de eredivisie werden allemaal verloren... waardoor VVV bijna in de degradatiezone is beland. De 60-jarige de Koning kondigde onlangs al aan dat hij na dit seizoen zou opstappen bij VVV. Het weer, steeds meer bewolking en vanuit het westen volgt regen of motregen. Het noordoosten houdt het grotendeels droog en het wordt ongeveer 7 graden.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 Stand up, everybody, get up now, move your body. Straight up, we're having a party, cause tonight we're going all the way. That's cool with me, critical girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party, cause tonight we're going all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up. Cause we all came here to party tonight. It's party now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all party. Stand up, everybody. Get up now, move your body. we're having a party. Cause I'm never going grab our coats and make our way up to the door. Slow jams you want them back to mine for sure. selling rooms for romance on a 12 o'clock high.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 In every window there's a shadow or two, making love in the night. Love all night. Look around you at your dreams coming true. For once in your life. I bring your body to love town. midnight madness, moonlight in love town, baby. everybody, bring your body to Love Town. A midnight madness, a moonlight gladness in Love Town. Put your hands together. Everybody, bring your body to Love Town. where you wanna go with me, baby. Sing. Everybody in your body. Ooh.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 De Europese Commissie presenteert morgen een plan om het toerisme weer op gang te helpen. Er komt een pas waarmee reizigers kunnen aantonen dat ze geen risico vormen. EU-landen kunnen nog wel eisen dat reizigers uit bepaalde gebieden in quarantaine gaan. Bij het tellen van de briefstemmen is gisteren 7 tot 8 procent opzij gelegd vanwege vormfouten. Vaak zaten de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop. Mogelijk besluit het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag wat hiermee moet gebeuren. De coronabeperkingen worden vanaf vandaag iets versoepeld. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar weer naar zwemles... en mogen grote winkels maximaal 50 mensen op afspraak ontvangen. Het weer, veel bewolking en vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen of motregen. Het wordt ongeveer 7 graden.